Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Premier Rutte tijd kunnen bestrijden. Met zijn toespraak wilde hij laten zien dat Nederland vooruit wil met de EU. Minister Kaag van Buitenlandse Zaken is teleurgesteld dat de VS importheffingen gaat invoeren op onder meer Nederlands staal en aluminium. Het argument van president Trump dat anders de nationale veiligheid van de VS in gevaar komt is volgens Kaag onzin. Staal van een NAVO-bondgenoot als Nederland leidt niet tot een veiligheidsprobleem in de VS, vindt de minister. Een medewerker van de politie Oost-Nederland wordt ervan verdacht dat hij misbruik heeft gemaakt van het politiesysteem. De man zou informatie hebben gebruikt voor privédoeleinden. Details wil de politie niet bekendmaken. De medewerker is op non-actief gezet. Op de Zuidpool hebben wetenschappers een groep van anderhalf miljoen pinguïns ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende groep Adelie-pinguïns. Ze leven op een afgelegen eilandengroep, ruim duizend kilometer ten zuiden van de Falklandeilanden. Wetenschappers dachten dat het door de klimaatverandering slecht ging met die soort. Een jurylid op de WK baanwielrennen in Apeldoorn is ernstig gewond geraakt bij een ongeval. Het gebeurde bij het eerste onderdeel van het Omnium voor vrouwen. De man wilde een losgewaaid rugnummer van de baan halen en werd daarbij aangereden door een renster uit Hongkong. Het jurylid leek buiten bewustzijn en werd per brancard afgevoerd. De renster verliet de baan in een rolstoel. De wedstrijd is even stilgelegd. Het weer, later vanmiddag en vanavond in het zuiden sneeuw, waardoor het plaatselijk glad kan worden. Vannacht trekt de sneeuw naar het midden van het land, waar morgenochtend nog wat valt. Minima vannacht rond min 5. Het wordt morgen overdag min 2 graden in het noorden tot 6 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat tussen knoop het Gorkum en harningsveld Triesendam.